Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het eens met het kabinetsplan om de financiering van politieke partijen transparanter te maken. Het kabinet stelt onder meer voor dat partijen alle giften van 4500 euro of meer openbaar moeten maken, ook als die van particulieren komen. De nieuwe regels gelden voor alle partijen, ook voor partijen die geen subsidie krijgen zoals de PVV. Die partij is tegen het plan. De voormalige eigenaar van een kinderdagverblijf in Ens heeft wegens ontucht 22 maanden cel gekregen, waarvan 8 voorwaardelijk. Daarna krijgt hij een proeftijd van 5 jaar waarin hij niet met kinderen mag werken. Ook moet hij zich laten behandelen. De rechter heeft de 51-jarige Jan R. veroordeeld op basis van getuigenissen van de kinderen. Zelf ontkent hij. CDA-fractieleider van Haarsma Buma denkt dat de onderhandelingen met VVD en PVV over nieuwe bezuinigingen een grote opgave worden. Het kan slagen en het kan niet slagen, zei hij. PVV-leider Wilders zei eerder vandaag dat hij de kans op 50-50 schat dat de PVV en de regeringspartijen eruit zullen komen. Naar verwachting gaat het kabinet voor miljarden euro's extra bezuinigen. Door de wegblokkades in Italië zijn tientallen vervoerders uit Nederland gestrand. Dat melden de transportorganisaties TLN en EVO. Ze willen dat de Europese Commissie en de Italiaanse regering zo snel mogelijk een eind maken aan de blokkades. Italiaanse vrachtwagenchauffeurs blokkeren de wegen sinds gisteren uit protest tegen de hoge dieselprijs en toltarieven. Lesbische stellen scheiden veel vaker dan mannelijke homostellen. Jaarlijks zijn er zo'n 1300 homohuwelijken per jaar, ongeveer evenveel mannenparen als vrouwenparen. Maar gemiddeld gaan er ieder jaar twee keer zoveel vrouwen als mannen uit elkaar. Het gaat om zo'n 100 lesbische stellen per jaar tegenover 45 homoparen.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 A4 Vlaardingen richting Hoogvliet tussen de knopende Ketelplein en Benelux 4 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft-Zuid en af het Berkon Roderijs 4 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam tussen de knopende Benelux en Vaanplein 4. Op de A2 20 Hoek van Holland richting Gouda.